Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een explosie in het Limburgse Heijen is een woning volledig verwoest. Alleen een schoorsteen en een deel van een muur staan nog overeind. Het huis stond in een buitengebied op een afgelegen plek in het bos. Het is onduidelijk of er mensen binnen waren. En ook over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Een vliegtuigje dat drugs vervoerde is neergestort in Suriname. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, meldt de politie. Het toestel kwam woensdag neer nabij een rivier in het westen van het land. Aan de oever vonden agenten onderdelen van het vliegtuig, de twee lichamen en 170 pakketten met cocaïne. Een groot deel van de drugs is beschadigd, vermoedelijk door de brand die is ontstaan na de vliegtuigcrash. De drugs zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt de zaak. De onbekende ziekte waarin de Democratische Republiek Congo tientallen mensen zijn overleden... is waarschijnlijk een combinatie van verschillende luchtweginfecties, ondervoeding en malaria... De patiënten kampten met symptomen als koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en een loopneus. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder al dat patiënten mogelijk meerdere ziektes hadden. Alle nieuwe elektrisch oplaadbare apparaten in Europa moeten vanaf vandaag dezelfde aansluiting hebben. Het gaat om smartphones, tablets, koptelefoons, spelcomputers, computermuizen en e-readers. Die mogen alleen nog worden verkocht als ze opgeladen kunnen worden met een USB-C-kabel. Laptops hoeven pas vanaf april 2026 aan de nieuwe Europese wet te voldoen. Het weer vanwege dichte mist geldt in het hele land code geel. Die waarschuwing geldt nog tot 10 uur ochtends. Daarna verbetert het zicht en kan in het zuiden af en toe de zon doorbreken. Het wordt maximaal 4 graden.